Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Canada heeft vermoed van de twee militairen die de afgelopen dagen bij aanslagen zijn omgekomen. Harper zei dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De daders wilden angst aanjagen, maar we laten ons niet intimideren, zei de premier. Hij voegde daaraan toe dat hij de Veiligheidsdienst meer bevoegdheden wil geven om mensen op te pakken. De rechtbank in Amsterdam heeft een koffieshophouder geen straf opgelegd voor het in huis hebben van een grote voorraad wiet. De man had ruim 100 kilogram in huis, dat is veel meer dan wettelijk is toegestaan. Doorslaggevend was dat de koffieshop zich verder keurig aan de wet hield. De rechtbank noemt de nu toegestane hoeveelheid van 500 gram softdrugs merkwaardig en paradoxaal. Voor een behoorlijke bedrijfsvoering zou een grotere voorraad nodig zijn. De CO2-normen voor de fiscale bijtelling voor leaseauto's gaan in 2016 omhoog. Staatssecretaris Wiebes schrijft aan de Tweede Kamer dat de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische auto's vervalt. Deze categorie krijgt een bijtelling van 7%. En ook voor semi-elektrische auto's en auto's met alleen CO2-uitstoot gaat de bijtelling in 2016 omhoog. In maart worden de eerste resultaten verwacht van de onderzoeken naar het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen. Vorige maand reed een monstertruck tijdens een stunt het publiek in. Daarbij vielen drie doden en raakten tientallen mensen gewond. Zowel de Onderzoeksraad voor Veiligheid als het OM onderzoekt het ongeluk. Een vliegtuig van US Airways dat onderweg was van Brussel naar Philadelphia cirkelt al uren boven België. De Boeing 757 keerde voorbij Ierland en vloog terug richting Brussel. Er zijn problemen met de besturing. Voor de volle tank, door de volle tank is het toestel te zwaar om te landen, dus het moet rondjes blijven vliegen boven de luchthaven tot er genoeg brandstof is verbruikt. Het weer bewolkt, kans op wat lichte regen. Eerst is het 13 tot 15 graden. In de loop van de nacht daalt de temperatuur tot zo'n 10 graden. Morgen overdag blijft het grotendeels bewolkt, met soms wat motregen, bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Vooral rond Utrecht staan een paar hele lange files door een aanrijding eerder vanmiddag op de A12. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 5 kilometer en richting Amsterdam bij Eembrugge 7. De A2 Utrecht en Bos door een aanrijding bij de afrit Everdingen 5 kilometer. En verderop tussen Culemborg en knooppunt Del nog eens 8. De A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Oude Rijn 8 kilometer. En op de parallelbaan 5. De A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 7. A27 Utrecht-Brede Breda tussen Nieuwegein en Noordeloos 10 kilometer. A28 daardoor ook Amersfoort-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 6. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Haringvlietbrug 4 kilometer door werkzaamheden.